talking the streets is talking often, it's beef, the city never does. People walking, talking, they sleep. Cold sweats and wet dreams on how to get green. Our faith is all in the cheap. Black souls, raw and they deep. Hype's trying to talk with no teeth. Shorty saying ball of retreat. A lesson we all speak at one point or another. What you expect from one who smoke a joint with his mother. Anointed hustlers in the fatherless region through the pain. Wish they knew that God was just teaching. We want decent homes, so dreams we say out loud like speakerphones just to keep them on. It's like a color song to keep keeping on. I guess knowing I'm weak is when I'm really being strong. Somehow through the dust, I can see the dawn like the bishop match one. That's why I write freedom songs for the real people. wonder if the spirits of Bob Marley and Holly Selassie watch me as the cops be trying to pop and lock me. They cocky, plus their mentality is Nazi. The way they treat blacks, I want to snap like paparazzi. We the children of a better guy, searching for better jobs. We could cop ghetto cops, trying not to catch a charge. They say the dope game is sour. Now they doing homework. That's when they follow you for hours. Come, come to rib and devour. All that you work for must be more than paper. These niggas hurtful. Through the purple haze of circle days, where the work that pays. Trying to reverse subvert the slave mind and assert the brave mentality. Heard that it's drama at home. Can a dude break free and still get honored at home? I was told by a chief it's the game's nature. When you're glowing, some are loving, some are hate ya. It's real people. Yeah. Uh. Black men walking with white girls on their arms. I be mad at them. As if I know they moms, told to go beyond the surface, a person's a person. When we lessen our women, our conditions seem to worsen. The weary in the sky, talking to themselves, giving their version of why helping, hurting they eye. I live across from it. Some of it I do be in, I be showing niggas lives like UPN is real people. Yeah, for you and yours. Good music forever. yeah. on. We keep on. Uh, uh, Zo lekker kan hip-hop zijn. Common met Real People. En van Common is het in jazz in General in elk geval een hele kleine stap naar Duke Ellington. En wel de Duke Ellington één jaar voor zijn dood op zijn allerlaatste plaat. En dan speelt hij dus ehm, in dit geval niet met zijn eigen big band, niet met het Duke Ellington Orchestra, maar met het Ron Collier Orchestra. En Ron Collier is een totaal onbekende, obscure Canadese componist en bandleider. Die eh, Duke Ellington zo gek kreeg om in 1973 een plaat eh, te komen opnemen. Omdat, ze een, eh, omdat hij een tribute had gecomponeerd voor het Duke Ellington Orkest. En Duke hoefde alleen maar aan te zetten, naar het arrangement te luisteren, naar de uitvoering te luisteren. En op piano wat te improviseren. En kreeg ook ruimte genoeg van Ron Collier om dat te doen. van, het, van het, vind ik, verschrikkelijk breekbaar mooie album Collages uit 1973 luisteren we naar Aurora Borealis. verschrikkelijk mooie muziek. Uh, uh, van Duke Ellington, eh, ja, nogmaals van zijn laatste plaat. Ehm, we gaan naar iets dynamischers, naar vangt uit 1982. Hun tweede LP kwam uit en die had de schitterende naam Thermonuclear Sweat. En eh, we luisteren naar Joe Bowie natuurlijk op uh, trombone en op vocals. Kelvin Bell op gitaar. Kim Clark, een vrouw op bas. En wat voor een bassist. Geweldig. En uh, de dus zwaar onderschatte John Mulkerin op trompet. Zo'n heel klein blank mannetje zat in één keer in zo'n zo'n zo'n zwarte, wat was het, punk-funk band eigenlijk. Een beetje, volgens mij zat er eh, ook wel flink wat cocaïne hier en daar eh, er doorheen. Heel erg dynamisch, ontzettend lekker. Een klassieker, Illusion. en een Violet. En als ik dan binnenkwam en Axel stond te draaien, dan eh, wist hij eigenlijk dat hij mij geen groter plezier kon doen dan dit nummer op te zetten. Geweldig nummer, die vangt uit de beste tijd. En eh, Joe Bowie woont nota bene in Nederland tegenwoordig. Hij is, eh, ja, ja, ja, hij is vaak eh, te zien als gastsolist bij Monsieur Dubois. En hij is verliefd geworden op een, een, een Nederlandse dame die een zorgboerderij exploiteert voor gehandicapte kinderen. Dus de man is helemaal clean volgens mij en hartstikke... Uh, bijna, bijna antroposofisch gejazd dan dus nu. Ja, ja, ja, het wordt tijd dat hij eens weer eens een goede plaat uitbrengt, zeg. Maar is hij nog wel gevaarlijk in zijn soort? Nou, als hij die toeter aan zijn klep zet, dan, eh, dan wil het wel agressief zijn. Maar volgens mij is het. Uh, Want is hij is eigenlijk ook lid van die eh, knitting factory sector. Ja, zeker. Hij heeft natuurlijk met, met zijn broer, de grote Lester, Lester Bowie, en de knitting factory natuurlijk heel veel platen opgenomen. Een zeer gewaardeerd sessiemuzikant. een beetje in de free jazz-achtige hoek altijd gezeten. Maar mhm. dit was gewoon hele goede gestructureerde funk. En het swingde heerlijk, vind ik. En een tijdloos mooi nummer. Daarover over tijdloos gesproken, als er één saxofonist is die de hemel uh, verdiend heeft. En ik hoop ook dat hij op een comfortabele wolk zit en naar beneden kijkt en lacht. Want hij lachte eigenlijk altijd. Dan is het Dexter Gordon. De man die zo lekker lui achter de beat aanspeelde een grote god. In 1972 ehm, verscheen er een eh, LP, natuurlijk op Blue Note, uh, A Swinging Affair. En dan horen we Sonny Clark op piano, Billy Higgins op drums, Butch Warren op bass en good old Dexter Gordon op de sax. Luister naar Soy Khalifa. Oh ja, en hij eh, introduceert het nummer ook zelf. Soy Khalifa. Zo, was dat lekker? Ik dacht het wel. Donny Hathaway. Ja, we kennen Donny Hathaway natuurlijk allemaal eh, eh, van zijn eh, klassiekers en zijn tragische zelfmoord. En iets wat depressieve inslag op het eind van zijn jonge leven. Dat hij een, er een einde aan breide. er wordt wel eens gezegd dat hij niet eh, het gevoel had dat hij nooit aan het eh, niveau van Stevie Wonder kon komen. Maar ik vind het echt zo'n verschrikkelijk goede zanger. En uitgerekend nu ga ik een instrumental van hem draaien. Want in Valdez in the Country, een van de favorieten van Kenny Dulfer en George Benson, heeft het ook gecoverd. Een heerlijke melodie. Komt volgens mij de allerbeste Fender Road solo ooit op plaat gebracht. Naar voren. En die wordt bespeeld door Donny Hathaway. Luister naar Valdez in the Country uit 1973. Stanges of a Man uit 1973, eh, Donny Hathaway. En ik heb al eens een keer eerder een nummer gedraaid van de Diamond Five. En dat is een Nederlands eh, jazzorkest eh, geweest in het begin van de jaren 60. En die LP, Brilliant, die is zo verschrikkelijk goed. Ehm, dat ik er gewoon nog een keer een, een, nummer van ga draaien. Lining Up. En je luistert naar Jacques Scholz op bas, John Engels op drums, Kees Slinger op piano, Harry Verbeke op tenorsax Kees Mal op trompet. Ik vind het eigenlijk wel een van de beste bands die we ooit gehad hebben in Nederland. Diamond 5, onthoud die naam, koop die cd en als je de plaat kunt krijgen, doe het als die niet al te duur is. En laat me weten wat je ervoor betaald hebt, want het is <laughs> onbetaalbaar. Ehm, ja, we blijven gewoon even in Nederland. Erik Vaarzon Morel. Ehm, ik heb hem op een van de Bosse Estufa's uh, festivals die ik heb georganiseerd in Theater aan het Vrijthof samen met Han Hardy ooit het eh, genoegen gehad om eh, een van de mooiste concerten daar neer te kunnen zetten. Um, die ik ooit heb geboekt. Eh, op, op, op, op de allereerste plaats, het mooiste concert wat ik ooit heb eh, mogen organiseren, was eh, dat van Ray Brown, de, de oude bassist. Ray Brown als solist samen met Mickey Rooker op drums. fuck, en hoe heette de pianist nog alweer? Gene Harris op, op piano. Dat was fantastisch in het stagebouw Maar in die top 3 hoort ook Erik Vazel Morel. Hij speelde in het Theater aan het Vrijthof of in de bovenzaal samen met de Zap Strings een eh, klassiek, modern klassiek geschoold uh, eh, eh, viool- en strijk, strijkkwartet eigenlijk. En ehm, met Erik Vloeimans op trompet. En dan krijg je drie eh, dingen bij elkaar. Flamenco, jazz en moderne klassieke muziek. En dat pakte zich al improviserend zo verschrikkelijk goed. Heb jij toen gezien, Theo, dat concert? Nee, ik kan hem niet herinneren. Nee? dat was echt verschrikkelijk mooi. Helaas is daar uh, niet van een plaat terechtgekomen. Dus we gaan eh, naar het eerste soloalbum van Erik Fazel Morel. Gewoon een ras echte Jordanees die eh, flamenco gitaar heeft leren spelen. Het is natuurlijk geen, in zijn techniek geen eh, rollende Paco de Lucia, maar zijn snelheid en zijn akkoordenaanslag en zijn ritmisch gevoel is weergaloos. Ik hoop dat jullie het met me eens zijn. Van het eh, album Soli Sombra, mm, Masquapa del Mundo. Zeg ik het goed? Oh, dat klinkt mooi. Masquapa, Masquapa del Mundo. 2002, Erik Vazel Morel. Als je hem kunt zien, check hem zeker. Eh, we gaan funken. Even, even gewoon lekker funken. De Fatback Band uit 1975. Are you ready? Do the bus stop. simpel kan lekkere muziek zijn. Feest gegarandeerd met de Fatback Band. Altijd lekker, altijd goed. En dan is het tijd voor Harold Vick. Wie is Harold Vick nou toch ook alweer? Harold Vick mocht in 1973 een Blue Note plaat opnemen. En het was dan ook tegelijkertijd zijn eerste en laatste Blue Note plaat. Ik denk dat ze zich toch een beetje vergist hebben. Eh, Harold Vick zit een beetje in de hoek van eh, David Fathead Newman en Stanley Turrentine. En dan hebben we dus over de betere soul jazz. En eh, op de LP Steppin' Out, dus uit 63, doen mee Blue Mitchell op trompet. Geweldig. Grant Green op gitaar, zo. John Patton op orgel, niet de beste, maar toch heel erg goed. Ben Dixon op drums. En dit is gewoon soul jazz zoals het hoort te zijn. That is Dream. Thank you.